Clemens Peters met het NOS Journaal. De op om meer sancties tegen Cuba op te heffen, zoals het Amerikaanse handelsembargo. Hij wil ook dat de legerbasis in Guantanamo Bay verdwijnt. En dat zei hij op een gezamenlijke persconferentie met president Obama. Castro verwelkomde het aanhalen van de banden met de VS, zoals het toelaten van commercieel vliegverkeer. Het vluchtelingenakkoord met Turkije is de grootste taak die de Europese Commissie ooit heeft uitgevoerd. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in een interview met de NOS. Of de vluchtelingenstroom door de afspraken drastisch vermindert is nog niet te zeggen. Maar volgens Timmermans komt de operatie langzaam maar zeker op gang. Een externe commissie gaat zich buigen over de werkwijze van de politie in de zaak van de doodgeschoten verpleegkundige Linda van der Giesen. Haar ex wordt daarvan verdacht, hij zit vast. Na haar dood bleek dat van der Giesen aangifte tegen haar ex had gedaan wegens bedreiging en stalking. De politie heeft daar te weinig mee gedaan, erkende de korpschef destijds al. En vanwege de ernst van de zaak komt er nu nog een extern onderzoek. Op Schiphol, Rotterdam De Heek Airport en Eindhoven Airport zijn tientallen vluchten vertraagd of geannuleerd als gevolg van de staking van Franse luchtverkeersleiders. Niet alleen directe vluchten tussen Nederland en Frankrijk hebben er last van, ook vluchten naar andere landen, omdat de toestellen niet weg kunnen uit Frankrijk. De staking duurt waarschijnlijk tot morgenochtend. De oudste man van Nederland is overleden, Wim Hendricks uit Wanrooy, meldt de Gelderlander. Hij was 107 jaar. In 2012 kwam hij in het nieuws toen zijn rijbewijs voor vijf jaar werd verlengd. Hendricks was niet de oudste inwoner van Nederland, dat is Geertje Kuintjes, zij is 110.